van der Linde met het NOS-journaal. In Jamaica worden woonwijken geëvacueerd uit voorzorg voor orkaan Melissa. Die kan in de nacht van maandag op dinsdag uitgroeien tot een orkaan van de zwaarste categorie. Het havenstadje Port Royal bij de hoofdstad Kingston wordt ontruimd. Ook in andere wijken en plaatsen in Jamaica moeten inwoners verplicht vertrekken. In Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen al vier doden door de orkaan. Er worden windsnelheden van meer dan 200 km per uur verwacht en grote hoeveelheden regen. De Argentijnse president Milei heeft opnieuw het vertrouwen gekregen van de kiezers. Bij de tussentijdse verkiezingen werd zijn harde economische beleid beloond met zo'n 40% van de stemmen. De conservatief-libertaire Milei kwam aan de macht in 2023. Sindsdien nam de inflatie af, maar is het leven voor veel Argentijnen flink duurder geworden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht heeft gisteravond ongeveer twee uur stilgelegen door een brandje in een Eurostar-trein. De oorzaak is kortsluiting. De hoge snelheidstrein kwam stil te staan op Rotterdam-Blaak. Er kwam rook vrij. De ruim 200 passagiers moesten eruit. De machinist en zijn dochter, die mee was, zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Het ondergrondse station Rotterdam-Blaak werd ontruimd. Halverwege de avond kon het treinverkeer weer worden hervat. Max Verstappen is derde geworden in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie waarin hij vijfde werd, behaalde hij dus toch nog een podiumplaats. In het klassement staat Verstappen ook derde na Piastri op 2 en Lando Norris op 1. Het weer, regen trekt vannacht vanuit het westen over het land.